Clemens Peters met het NOS Journaal. President Obama heeft een brief aan het congres geschreven... dat het sluiten van de gevangenis op Guantanamo Bay is mislukt... doordat hij door zowel republikeinen als democraten is tegengewerkt. Hij schrijft dat de gevangenis eigenlijk nooit geopend had mogen worden... en dat de geschiedenis er hard over zal oordelen. Het Pentagon bracht vandaag nog vier gevangenen over naar andere landen. Er zitten nu nog 41 mensen vast op Guantanamo Bay. En op het hoogtepunt zaten er bijna 800. De nieuwe president Trump wil Guantanamo Bay openhouden. De milieubeweging is zwaar teleurgesteld dat het kabinet voorlopig geen extra kolencentrales gaat sluiten. Natuur en Milieu spreekt van een zwarte dag voor het klimaat. En volgens Greenpeace maakt het kabinet van Nederland een achterblijver in de strijd tegen klimaatverandering. Ook de Tweede Kamer had minister Kamp gevraagd om de laatste vijf kolencentrales te sluiten. Maar het kabinet stelt een besluit daarover uit tot na de Kamerverkiezingen. De man die dit weekend na zijn aanhouding in Amersfoort overleed... is gestorven aan een cocaïnevergiftiging. En niet door geweld, zegt de lijkschouwer. De arrestant, eh, arrestant had wel letsel, maar dat kan volgens het OM heel goed zijn ontstaan... bij de poging om hem te reanimeren toen hij onwel was geworden. De man van 30 uit Nijkerk was er in zijn auto vandoor gegaan... toen de politie hem s'nachts wilde controleren. Na een achtervolging werd hij in Amersfoort aangehouden. Hij werd naar het cellencomplex in Houten gebracht en daar werd hij onwel. Later in het ziekenhuis overleed hij. Twee schilderijen die in 2002 uit het Van Gogh Museum werden gestolen... komen terug naar Amsterdam. Ze werden in september teruggevonden in Italië. Het gaat om zeegezicht bij Scheveningen... en het uitgaan van de hervormde kerk te Nune. Na 14 jaar van omzwervingen lijken de twee werken... in redelijk goede conditie te zijn, zegt het museum. Ze zijn wel licht beschadigd en zitten niet meer in hun lijst.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 can depend church. This is where I heal my hurts. 落ち着いて落ち着いて。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 106.9 ZFN Just laid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 stop soul You want your freedom.